Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Wereldwijd kan 385 miljard euro worden bespaard als er beter wordt omgegaan met medicijnen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt de helft van de geneesmiddelen niet goed gebruikt. Artsen schrijven ze onterecht voor, apothekers maken ze verkeerd klaar of patiënten nemen ze niet goed in. Op een ministersconferentie in Amsterdam wordt deze week besproken hoe de verspilling kan worden tegengegaan. Europese kerncentrales moeten zich beter beveiligen tegen extreme omstandigheden. In geen enkele centrale is de situatie helemaal in orde. Dat staat in de uitgelekte stresstest die de Europese Unie heeft laten uitvoeren... na de ramp in de kerncentrale in Fukushima van vorig jaar. Er is gekeken naar de veiligheid bij bijvoorbeeld overstromingen, explosies en terroristische aanslagen. De situatie in de kerncentrale van Borselen is relatief veilig. Van de 30 miljard euro die jaarlijks aan pensioenpremies wordt betaald, gaat ongeveer een vijfde op aan kosten. Dat heeft adviesbureau LCP Nederland becijferd. Het gaat onder meer om de kosten van administratie en beheer. Volgens LCP zijn de bedragen hoger dan nodig. Branchevereniging Pensioenfederatie vindt van niet. We beheren niet alleen geld van premiebetalers, ook van gepensioneerden, zegt de federatie. Het Great Barrier Reef in Australië is in 27 jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit een studie van Australische wetenschappers. Belangrijkste oorzaken voor het verdwijnen van het koraal zijn stormen, zeesterren en verzuring van het water. En niet de opwarming van het zeewater zoals tot nu toe werd gedacht. Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld. In Velp in Gelderland zijn vannacht 60 putdeksels gestolen. Een aannemer die vanmorgen aan het werk ging zag de gaten in de straat en waarschuwde de gemeente. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. In verschillende andere gemeenten zijn de afgelopen tijd ook putdeksels gestolen. Waarschijnlijk denken de dieven dat ze veel geld voor het metaal kunnen krijgen. Dan het weer afwisselend stapelwolken en zon, maar ook een enkele bui, maxima rond 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Met 15 graden wordt het ook wat frisser. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er worden snelheidscontroles aangekondigd voor vandaag op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam.